en dat hij in Nederland anderen heeft opgeroepen om deel te nemen aan de jihad. Het is de eerste uitspraak in een strafzaak tegen een Syriëganger. De 20-jarige man zegt zelf dat hij in Syrië is geweest... maar dat hij alleen maar humanitaire hulp heeft verleend. Zijn vrouw is vrijgesproken van ronselen voor de jihad. Het OM had vier jaar gevangenisstraf geëist. Maar volgens de rechter is er onvoldoende bewijs. In het hele land zijn problemen met pinnen. Vooral in winkels werken pinautomaten sinds kwart voor twaalf niet meer. Oorzaak van de storing is niet duidelijk en ook is niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het Europese systeem voor de keuring van medische implantaten deugt niet. Dat concludeert het televisieprogramma Radar na een onderzoek. Keuringsinstanties in meerdere landen keurden een implantaat goed zonder het gezien te hebben. Ook was het product gebaseerd op een implantaat dat in de Verenigde Staten van de markt is gehaald vanwege ernstige bijwerkingen. Volgens Radar laat het onderzoek zien dat de keuring van medische implantaten niet moet worden overgelaten aan commerciële bedrijven. Unilever gaat de voedselbanken in Oost- en Zuid-Europa helpen met een jaarlijkse schenking van 100.000 euro. Het Nederlandse-Britse voedingsconcern heeft hierover afspraken gemaakt met de Europese Federatie van Voedselbanken. Naast een jaarlijkse donatie krijgen de voedselbanken in Oost- en Zuid-Europa ook overtollige Unilever voedingsproducten geleverd.